Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland stuurt zeven diplomaten het land uit. Dat is volgens president Poetin een antwoord op het wegsturen van 35 Russische diplomaten door de VS vorig jaar. Ze werden verdacht van inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Poetin zegt dat hij eerst nog hoopte dat de VS zou bijdraaien. Maar nu de Amerikaanse Senaat heeft gekozen voor nieuwe sancties tegen Rusland komt het antwoord wel. Vanaf 1 september mogen er nog maar 455 Amerikaanse diplomaten in Rusland zijn. Dat is evenveel als het aantal Russische diplomaten in de VS. Het conflict tussen verschillende Arabische landen en Qatar is nog verder opgelopen. Volgens Saoedi-Arabië wil Qatar alle heilige plaatsen voor moslims internationaliseren. Dat is volgens Saoedi-Arabië een oorlogsverklaring. Vier Arabische landen besloten vorige maand tot een boycott van Qatar... omdat het oliestaatje terroristen zou steunen. Qatar klaagt dat inwoners door die boycott niet op bedevaart naar Mekka kunnen... wat Saoedi-Arabië ontkent. De Britse prins William en de Belgische koning Filip hebben samen met hun echtgenotes de Last Post in Ieper bijgewoond. Dat is een trompetsignaal dat elke avond om 8 uur wordt geblazen als eerbetoon aan de Britse soldaten die in de Eerste Wereldoorlog in België sneuvelden. Morgen is het precies 100 jaar geleden dat de slag bij Passendalen begon. Een van de bloedigste veldslagen van de Eerste Wereldoorlog. In drie maanden tijd vielen daar 450.000 doden. De geallieerden wonnen 8 kilometer terrein die de Duitsers daarna in een week weer heroverde. Behalve prins William en koning Philip was ook de Britse premier May bij de Last Post aanwezig. De Oostenrijkse voetbalvrouwen hebben zich op het EK verrassend geplaatst voor de halve finale. Oostenrijk won in Tilburg na strafschoppen van Spanje. Oostenrijk speelt in de halve finale tegen Denemarken. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog met geregeld zon.